met het NOS-journaal. Bij de grote politieactie tegen nepagenten en andere fraudeurs... zijn tot nu toe 48 verdachten aangehouden. De politie deelde onlangs herkenbare beelden van mensen... die vooral ouderen oplichten. Ze bellen bijvoorbeeld aan en doen alsof ze een agent zijn... en stelen zo waardevolle spullen of pinpassen. Nog 52 mensen zijn niet gepakt. De beelden van de verdachten die inmiddels zijn aangehouden... zijn offline gehaald kabinet zit met een grote tegenvaller op de voorjaarsnota. Er is een gat van zo'n 3 miljard meldenbronnen aan de NOS. Verslaggever Marleen de Rooij vertelt waar het gat vandaan komt. Aantal mensen wat in de arbeidsongeschiktheid raakt, met name jonge vrouwen, neemt ontzettend hard toe. Maar ook het aantal mensen in de asielopvang, noodopvang, dure cruiseschepen, ook die kosten nemen enorm toe. Ook is het kabinet meer geld kwijt aan de opvang van Oekraïners en statushouders die geen huis kunnen krijgen. De VS is van plan om nog eens duizenden militairen naar het Midden-Oosten te sturen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Het leger wil capaciteit opbouwen voor mogelijke toekomstige operaties. Waar de militairen precies heen gaan is niet duidelijk. Vorige week werden ook al duizenden extra mariniers naar Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten gestuurd. De troepenopbouw staat in contrast met de recente uitspraken van president Trump, die juist zegt dat hij met Iran in gesprek is over de oorlog. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de klassieker Milaan-San Remo zaterdag gewonnen... terwijl hij een barst in het frame van zijn fiets had. Een technisch expert ontdekte dat pas na de finish. De barst ontstond toen Pogacar viel met zijn fiets... en toch lukte het hem om daarna terug te keren in het peloton...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 Maar nu zitten we voor de jazz. En in tegenstelling tot alle andere keren open ik wel met jullie Londen. Maar niet van haar eh, LP eh, Calendar Girl. Maar deze keer Fly Me to the Moon. Omdat dat eigenlijk het eh, thema is van deze uitzending. Mijn kleindochter was een poosje geleden... Ze was zo verbaasd naar de maan aan het kijken. En, ja. en heel veel kunstenaars, muzikanten, schrijvers, dichters... hebben ook vaak naar de maan gegluurd. En dat gaf hun heel veel inspiratie tot mooie liederen, kunst en noem alles maar op. Dus vandaar de maan als thema in eh, deze jazz-uitzending. Eh, heel bekend werk, maar natuurlijk ook minder bekend werk. Bekend is natuurlijk ook eh, een nummertje van... eens even kijken, Artie Shaw. Artie Shaw, moet die staan? Oh, hier. Moonglow, iedereen kent het natuurlijk in de uitvoering van Benny Goodman. Maar Moonglow is echt een vrij nummertje, ook door Artie Shaw een keer gespeeld. was natuurlijk Artie Shaw. En een eh, mooi nummertje Moonglow. En eh, ja, liefde onder het maanlicht zou ik zeggen. Een tijdloos jazzmotief. Uh, eh, dan komen we bij een Canadese zangeres. eigenlijk wel heel bekend tegenwoordig. Diane Kroll. En die heeft een mooi nummertje op de plaat gezet. East of the Sun, West of the Moon. Ook een hele bekende jazz east of the sun and west of the moon. We'll build a dream house of love, dear. Close to the sun in the day, near to the moon at night. We'll live in a lovely way, dear. Sharing our love in the pale moonlight, just you and I. Forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars, we'll find a harmony of life to a lovely tune east of the sun. West of the moon, dear East of the sun and west of the sky forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars, we'll find a harmony of life to a lovely tune east of the sun, west of the moon, dear, east of the sun just a wel eh, heerlijke zondagochtendmuziek. Diana Kroll, oh, die speelt natuurlijk zelf piano. Russell Malone op de gitaar, John Clayton op de bas. En eh, het komt allemaal van de cd When I Look In Your Eyes. Een bekroond, zeer sfeervol jazzalbum. Uh, dan heb ik klaargezet Chet Baker. Maar de jonge Chet. It's Only a Paper Moon. Dat is eigenlijk een... Uh, young Chad is een, ja, combinatie van het werk uit de begin 50 jaren. En dan heeft hij dus kenmerk in kenmerkende stijl. It's Only a Paper Moon. was Chad Baker, It's Only a Paper Moon. En eh, ze noemden vroeger wel de prins van de cool jazz, uh, West Coast muziek natuurlijk. 1954 kwam dit uit. Eh, dan Destination Moon is weer actueel, want volgens mij willen Amerika weer naar de maan toe. En Destination Moon is een nummertje wat door Dina Washington gezongen wordt. ship. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye, and away we'll fly. Destination moon. We'll travel fast as a light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. what a thrill you'll get riding on my jet. A destination moon. Oh, we'll go up, up up, up. Straight to the moon we two. High in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my space mobile. A supersonic, a honeymoon. Leave your cares below. Pull the switch, let's go. A destination moon. supersonic honeymoon. Leave your cares below. Pull that switch, let's go. Destination. We're flying high up in the sky. Destination, destination moon. Ja, Destination Moon, de waarom niet zou ik zeggen. Uh, dan kom ik bij iets wat, wat minder bekend is. Jimmy Caffrey, eh, een, eh, een bekende jazzmuzikant. volgens mij speelde die fluit, saxofoon, volgens mij van alles. En die heeft ooit een cd uitgebracht. Of een LP. Nee, het was een LP natuurlijk. En die heette, moet ik even kijken, het is een lange titel. Music for People, Birds, Butterflies and Mosquitoes. 1973. daar staat ook een nummertje op. Eh, Jimmy Cufrey, eh, Moonlight. Ja, mooi nummertje van eh, Jimmy Cuffre. Een zoekende fluitexpeditie en een sombere baslijn zou ik bijna zeggen. Eh, moonlight. Ja, als het over de maan gaat, dan kan je natuurlijk niet om de grootste, een van de grootste knoeners aller tijden heen. En die is genaamd Frank Sinatra. En ik heb gekozen The Moon Was Yellow. was young. A smile brought us together, and I was wondering whether we'd meet again someday. The moon was yellow, and a song was sung that vocal inspiration gave me the inclination to give my heart away. Here we are. Here's our romance to continue. Will it be my luck to win you? May I look that far my love is mellow and my hopes are strung around that cupid fellow behold the moon is yellow and the night is young Here's our romance to continue. Will it be my luck to win you? May I look that far, my love is mellow, and my hopes are strung around that cupid fellow Behold, the moon is yellow, and the night is young. mooie klanken van Frank Sinatra. En eh, daar moeten we natuurlijk ook wel iets eh, heel bekends tegenover zetten. Eh, ook heel bekend is natuurlijk Miles Davis. En die heeft een, ooit een prachtig steekje uitgebracht. En die, daar draai ik een nummertje van, Moon Dreams. wie kent het niet, zou ik bijna zeggen. Ja, Dromen over de Maan. Dat eh, kan Miles Davis wel. Dat is natuurlijk een bekend bandje wat hij toen in die tijd had. Allerlei bekende figuren speelden daarin mee. Zeer de moeite waard. En eh, ja, de maan met dat mooie, prachtige zilveren licht... is ook toch... Eh, ja, menigeen vindt het prachtig. Maar er is één zangeres die heeft daar iets anders over gezongen. En dat is de bekende Noorse jazzzangeres Radka Tonev. En die heeft, denk ik, drie LP's gemaakt. En uit 2011 is de OP Fairy Tales. En het beste nummer wat daarop staat, dat is... Uh, The Moon is a Harsh Mistress. De, een vredemeesteres. Uh, ja, dat geeft al iets aan over haar leven. Want het is wel een bijzondere dame geweest. Zij is niet oud geworden. Volgens mij heeft ze op 30-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd. Maar ik zou zeggen, ga zitten. Want haar muziek is echt eh, fenomenaal. En zeker dit nummer. Radka Tonev. Uh, wordt begeleid door Steve Dobrogos. En The Moon is a Harsh Mistress. See her how she flies Golden sails across the sky Close enough to touch But careful if you try as warm as gold. The moon's a harsh mistress. The moon can be so cold. Once the sun did shine. The moon's a harsh mistress. The skies are made of stone. is Van de cd Fairy Tales 2011, dacht ik, uit mijn hoofd. Er zijn bijzondere concerten die men never nooit vergeet. En iedereen weet dat van de Rolling Stones in eh, Scheveningen. Dat ontaarde ook in een puinhoop. En ook zo'n concert wat een bijzondere naam heeft gekregen... is van Lionel Hampton in de, de Apollo Hall in Amsterdam. En dat is een live concert. Dat is ook een cd van eh, Apollo Hall Concert. En ja, dat is een bijzonder fenomeen. Want eh, de beste man gaf twee optredens achter elkaar. En toen het eerste optreden afgelopen was... hadden een aantal mensen zich verstopt in toiletten en alles... om bij de gratis naar de tweede te kunnen. En voordat iedereen uit die zaal geveegd was... en uit de toiletten verrijden, begon het concert veel later... Maar het was zo'n succesvol zo concert... dat eh, op het laatst mensen dansten zo hard en sprongen mee... dat de vloer van de apollo Hall het begaf. Volgens sommige geruchten vlogen er stoelen door de rug. Nou, ik weet het niet, ik was er niet bij... want het speelde zich allemaal af in 1954 in de apollo Hall in Amsterdam. Een tennishal bij mij weten. Luister en geniet van een concert live uit de 54... How High the Moon. Ja, 28 eh, oktober 1954 vond dit concert plaats. Later las ik ergens dat eigenlijk maar één stuk op deze Apollo-cd in Amsterdam is opgenomen. En de rest zijn allemaal opnames van diezelfde tournee in Duitsland. Dus het is, wordt een beetje gemanipuleerd natuurlijk. Maar het heet officieel de Apollo Hall Concert 1954. Wel leuk om dat te weten. Eh, dan hebben we een bekende crooner eh, die wat slimmer was dan eh, even kijken, Frank Sinatra. En eh, tenminste heb ik die wel meegenomen. Dan doe ik een andere kroener. Ik doe dan wel eh, Seth MacFarlane, No Moon at All. minder bekend nummer over de maan. No Moon at All, Seth MacFarlane. What a night! Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect night to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere? for inspiration, dear. One kiss will make it clear. The moon is bright, the bright moonlight might interfere. There's no moon at all up above. This is nothing like they told us of. What a perfect night for love, and there's no moon at all. atmosphere for inspiration, dear. One kiss will make it clear. The moon is bright, the bright moonlight might interfere. There's no moon at all up above. This is nothing like they told us all. What a perfect night for love, and there's no moon at all. No moon at all. Ja, Seth MacFarlane van een eh, mooi cd'tje. Uh, Blue Skies, CD 2022. Eh, ja, een uh, charmant uptempo big band jazz track. En ja, McFarlane vertoont zijn volwassen croonerstem. En mooi strak arrangement. mooi, echt goed wat ik eigenlijk had willen draaien was Mel Tormé. Maar die ben ik vergeten. Want die Mel Tormé die eh, had een cd gemaakt met allemaal liedjes over de maan. Daar stonden er wel twaalf op. Dus daar had ik makkelijk kon ik er ook uit kiezen. Ik had er ook één weggezet. Maar ik heb hem vergeten mee te nemen. Dus bij deze hou je het te goed voor me. Eh, dan kom ik bij iets heel anders. Eigenlijk een uitstapje naar muziek. Die eh, de moeite waard is. En nou dacht ik dat ik iets had klaargezet zit wat klunzen vandaag. Nee, dan moet ik toch even wat anders eh, gaan doen. Uh, eh, eens dus even kijken wat ik heb. Dan heb ik Quincy Jones, ook een bekende jongen. Hij heeft ooit een uh, dubbelaar uitgebracht. This is how I feel about jazz en I go west. En daar, op dat laatste staat een nummertje Bright Moon, Quincy Jones. Je hebt geluisterd naar Quincy Jones. Het eerste uur van ZFM Jazz zit er bijna op. En eh, ja, het thema is natuurlijk maan. Ik maak er één uitzondering op, want ik ben erg onder de indruk van een zangeres. Haar naam is Ray. En ja, ze lijkt erg op Amy Winehouse. Luister maar eens naar dit eh, concert. Nummer 1 in de top 10 dingen die het vaak... Nou, eh, voor YouTube iets draaien is voor mij erg moeilijk... want ik krijg steeds een andere die ik hebben wil. En dit wilde ik hebben. Komt-ie aan hoor. special guest for you tonight. Coming on all the way from London, England. You know the place. Ladies and gentlemen, give a warm, heartbreak welcome to the wonderful Ray. Not nervous at all. Hello, Fashion Awards. We're gonna sing some jazz for you this evening, is that alright? heeft eh, toch op Lowlands gespeeld. Hij heeft volgens mij ook onlangs in Amsterdam gespeeld. En een aantal keren op het Noordzee Jazz Festival.